CDU-minister Dobrindt is gezwicht voor kritiek uit zijn eigen partij, melden Duitse media. Afdelingen van de CDU in regio's die aan Nederland en België grenzen vreesden dat toeristen zouden wegblijven als ze tol moesten betalen. Tienduizenden inwoners van de grensstreek gaan regelmatig in Duitsland boodschappen doen of tanken. De minister gaat de tol nu voorlopig alleen invoeren op snelwegen. Steeds meer jongeren vinden een baan. Dat zei Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid... in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Bij het helpen van jongeren aan hun eerste baan speelt de overheid maar een kleine rol, vindt Sterk. De meeste jongeren komen voor het eerst aan het werk via een uitzendbureau. Ook daarna werken ze meer dan vroeger met een flexibel contract. Asielzoekers uit landen waar ebola heerst kunnen nog steeds gedwongen worden teruggestuurd. Staatssecretaris Teven ziet geen reden te stoppen met de uitzettingen. SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie drongen in een debat in de Tweede Kamer aan op het stopzetten van de uitzettingen naar ebola-landen. De staatssecretaris zegt dat de kans op ebola klein is als je de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Het aantal asielzoekers in Nederland is opnieuw gestegen. In september waren er ruim 2900 mensen die een eerste verzoek indienden. 700 meer dan in augustus. Er waren vooral meer Syrische vluchtelingen. Zij vormen meer dan de helft van de asielzoekers, schrijft staatssecretaris Teven aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris debatteert vandaag met de Kamer over de asielinstroom. De oppositie heeft vooral vragen over de moeilijkheden die sommige erkende vluchtelingen hebben om een Nederlands paspoort te krijgen. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 14 graden. Vannacht wordt het 4 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen iets minder regen en vrijdag weer wat zon en iets zachter. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Zoetermeer 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. De andere kant op bij Papendrecht, dus richting Rotterdam, ook 3 kilometer.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 Justitie gaat twee oud-directeuren van woningcorporaties vervolgen wegens fraude. Het zijn Hubert Mullenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rosdeel en Henk Sligman van het Rotterdamse PWS. Beide oud-directeuren